Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De NAVO maakt zich grote zorgen over de oorlog in Oekraïne. Afgelopen nacht werd een kerncentrale veroverd door de Russen. Een van de gebouwen raakte daarbij beschadigd. Volgens NAVO-baas Stoltenberg moet het ergste nog komen. Europese ministers van Buitenlandse Zaken hadden vandaag topoverleg in Brussel. Ook minister Hoekstra was erbij. Hij is blij dat ook niet-NAVO-landen Finland en Zweden bij dat overleg waren. Ik kan me nog goed herinneren, ook uit mijn vorige functie... dat ik twee, drie jaar geleden wel eens met mijn collega's het over hen en de NAVO had. En het was toen toch in veel opzichten ver van hun bedshow. En nu zitten ze hier aan tafel en dat is natuurlijk omdat ook zij zich grote zorgen maken. Er worden voorlopig geen soldaten naar Oekraïne gestuurd. Wel gaan er extra troepen naar omliggende NAVO-landen. Het aantal burgerdoden door de oorlog in Oekraïne is opgelopen tot 331, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het zijn er 82 meer dan gisteren. Ook zijn er bijna 700 mensen gewond geraakt. De Paralympische Spelen in Peking zijn vanmiddag afgetrapt. Namens Nederland droegen snowboarders Chris Vos en Lisa Bunschoten de vlag. In totaal doen er acht Nederlanders mee aan de Paralympics. Vanwege de oorlog in Oekraïne doen er geen Russische en Belarussische sporters mee. En ook studenten willen iets doen voor de mensen in Oekraïne. Thomas van de TU in Delft begon zaterdag de actie Students for Ukraine. Hij gooide wat WhatsAppjes de deur uit en inmiddels zitten meer dan 100 mensen in de app. Allemaal leveren ze spullen in die mensen in Oekraïne goed kunnen gebruiken. It's not only good, it's something that is needed. This is our civil duty. If we have the ability to help, it's a requirement. It's a requirement for us to do everything in our power to help those in need. Zeven andere unies in Nederland doen ook mee aan de inzamelactie. En eentje uit België, het Oekraïense Rode Kruis, gaat de spullen ophalen en verdelen. Het weer, veel zon vanmiddag. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond helder en koud. Vannacht kan het zelfs een beetje vriezen. En morgen ook zonnig, droog en 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits rond Amsterdam verloopt iets minder problematisch dan de afgelopen dagen. Maar toch heb je wel vertraging in die regio. Want ook vandaag is de spitsstrook van de A7 dicht bij knooppunt Zaandam. Dat komt door technische problemen met de camera's. Het veroorzaakt vooral vertraging op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam heb je 10 minuten vertraging. Het is ook druk op de A10, de ring van Amsterdam, vooral aan de noordkant. Voor de Koentunnel heb je een kwartier tijdverlies... En er staat file op de N516 Oostzaan richting Zaandam. Voor de aansluiting met de N203 is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 België schrapt vanaf maandag bijna alle coronamaatregelen. Voor horeca, bioscopen en evenementen is er geen coronapas meer nodig... en het maximum aantal bezoekers in de zaal verdwijnt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland verder aangescherpt. Er wordt dringend geadviseerd om er niet naartoe te gaan als dat niet noodzakelijk is. Volgens het ministerie wordt de situatie in Rusland met de dag onzekerder. De Oekraïense havenstad Mariupol heeft zwaar te lijden onder de aanvallen van Russische troepen. De loco-burgemeester spreekt tegen een Poolse tv-zender van een absolute vernietiging van de stad.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 You know that there's a place for you, a place inside my heart. If you would only over your mind, yeah. four minutes. Yeah. I'm out of time and all I got is four minutes. Four minutes. Yeah. I'm out of time and all I got is four minutes.